met het internationaal. De gemeente Westerveld in Drenthe wil dat er geen lelies meer worden gekweekt... in de buurt van woonwijken, scholen en zorginstellingen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met een voorstel daarvoor. Er is al jarenlang een discussie over de gevolgen van de lelieteelt... voor de gezondheid van inwoners. Het komt omdat er veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Vier keer zoveel als bij andere gewassen... Bestuurders willen graag dat er daarom strengere landelijke regels komen... Maar omdat die er maar niet komen, nemen steeds meer gemeenten zelf maatregelen. Voor veel moslims begint vandaag de Ramadan. De vaste maan begint als de dunne sikkel van de nieuwe maan zichtbaar is... en die is volgens Saoedi-Arabië gezien. Toch zal een groot deel van de Nederlandse moslims pas morgen aan de vaste maan beginnen. Dat komt doordat imams in Nederland een andere manier gebruiken om de begindatum te bepalen. Namelijk door gebruik te maken van de astronomische berekening voor het verschijnen van de nieuwe maan. En volgens die, nieuwe eh, volgens die berekening verschijnt de nieuwe maan dus een dag later. In het noorden van Spanje zijn bij een brand in een appartementencomplex vijf mensen omgekomen. Het waren allemaal tieners. Ze zaten in een krappe berging op de bovenste verdieping en konden daar niet weg toen de brand uitbrak. Vier anderen in het complex raakten licht gewond. In Duitsland is een Nederlander in de trein betrapt met meer dan 100.000 euro aan contant geld op zak. Agenten vonden het geldbedrag in zijn rugzak bij een controle in een trein bij Dresden. De man zei dat hij van Amsterdam op weg was naar Praag... om daar van het briefgeld twee dure auto's te kopen. Maar hij kon niet zeggen welke. De Duitse politie geloofde het verhaal niet... en de Nederlander heeft de 100.000 euro in moeten leveren. Het weer vannacht droog, bij temperaturen rond het vriespunt.